van 10 uur. Dit is door Megens met het NOS. Het Syrische leger zegt dat het een Israëlisch gevechtsvliegtuig en een drone heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd in het zuiden van Syrië tijdens een Israëlische aanval op een Syrische legerpositie. Het Israëlische leger zegt dat het vliegtuig niet is neergehaald, maar wel is beschoten. In de Zaandamse wijk Poelenburg zijn gisteravond acht overlastgevers opgepakt. Volgens de regionale omroep NH zijn onder de arrestanten ook buurtbewoners. In de wijk is het al weken onrustig. Een groep jongeren veroorzaakt bij een supermarkt overlast... en intimideert voorbijgangers, winkelpersoneel en agenten. Dit weekend werd een raadslid voor het oog van de camera bedreigd. Politie treedt inmiddels harder op. Er zijn meer agenten in de Zaandamse wijk. Er komt meer cameratoezicht en mogelijk komen er gebiedsverboden. Leerlingen in het voortgezet onderwijs worden steeds vaker betrokken bij de beoordeling van docenten. Ruim een jaar geleden werd landelijk besloten dat leerlingen een grotere rol moesten krijgen. 84% van de VMBO's, HAVO's en VWO's voldoet daar inmiddels aan, blijkt uit onderzoek van het ministerie van Onderwijs. Ze laten scholieren vragenlijsten invullen over het functioneren van de docenten. Bij iets meer dan een kwart van de scholen zitten er ook leerlingen in de sollicitatiecommissie voor een nieuwe docent. Sinds 9 uur rijden geen treinen meer tussen Brabant en Zuid-Holland. Een breuk in het spoor op de Moerdijkbrug moet met spoed gerepareerd worden. Tijdrovende klus, omdat de rails eerst losgemaakt moeten worden. Na 5 uur vanmiddag moet het treinverkeer weer langzaam op gang komen. Rijden tot 9 uur vanavond veel minder treinen dan normaal. Het weer vanmiddag zonnig en heter dan ooit gemeten in deze tijd van het jaar. Temperaturen boven de 30 graden vandaag. Ook morgen en overmorgen is het zonnig en tropisch warm. Daarna wordt het kouder en komen er buien. De ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad vooral nog vertraging op de A1 en de A6 richting Amsterdam. Op de A1 staat er tussen Hilversum Noord en Muiden 13 kilometer en drie kwartier vertraging. A6 richting Amsterdam voor het knooppunt Muidenberg 11 en dat kost je een half uur. Heeft allemaal te maken met de aangepaste wisselbaan daar. A12 richting Den Haag voor het knooppunt Lunette 5 kilometer door een ongeluk. De rechterreis ook is dicht. En op de A27 richting Almere tussen knooppunt Lunette en Utrecht Noord 4 kilometer door een ander ongeluk.